in de hoop dat hij wordt uitgeleverd aan Nederland. Tot nu toe was er volgens de Canadese immigratiedienst helemaal niets bekend over een moord. Hij was deze week opgepakt vanwege zijn wanprestaties als tandarts. In Frankrijk hebben tientallen patiënten een klacht tegen hem ingediend... omdat hij hun gebitten onherstelbaar zou hebben beschadigd. Daarom liep er een internationaal opsporingsbevel tegen hem. In Nederland was de tandarts door de Inspectie voor de Gezondheidszorg vorig jaar... voor een jaar geschorst wegens wanpraktijken. De giftige cobra die in Maden was ontsnapt is weer terecht. Dat meldt de gemeente Drimmelen waar Maden onder valt. Volgens Omroep Brabant zag een buurman de slang vanochtend uit de schuur van de eigenaar kruipen. Die wist hem daarna zelf te vangen. buurbewoners zijn opgelucht, schrijft de gemeente op Twitter. In Maden werd gisteren groot alarm geslagen toen bleek dat de slang uit zijn terrarium was ontsnapt. Bewoners die dicht bij het huis wonen waar de cobra thuis hoort hadden het advies gekregen de nacht ergens anders door te brengen. Bij een auto-ongeluk in Jorwert is een jongen van 18 om het leven gekomen. Er zaten vijf jongens uit de Friese plaats in de auto. Vier van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen is 15 jaar, de andere drie zijn 16. De bestuurder was mogelijk een jongen van 16 die aan het joyriden was met de auto van zijn broer. Hij was vlak na het ongeluk een tijdje zoek. Na een zoektocht door hulpverleners en buurtbewoners werd hij uiteindelijk thuis aangetroffen en is hij naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse vertaler Hans Boland weigert een hoge Russische onderscheiding. Volgens NRC Handelsblad protesteert hij daarmee tegen het gedrag en de denkwijze van president Poetin. Boland zou de Pushkin-medaille krijgen, de hoogste Russische onderscheiding op cultureel gebied die elk jaar wordt uitgereikt. Het weer op veel plaatsen nevel of mist die in de loop van de ochtend oplost. Verder veel bewolking, maar ook wat zon. Vanmiddag inwaarts en enkele buien. het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.